Goedenavond, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Biden heeft voor het eerst gereageerd op zijn optreden gisteren tijdens het verkiezingsdebat. Toen hakkelde hij veel, praatte hij sloom en kwam hij vaak niet uit zijn woorden. Klonk zo. The, uh, with, with, with the COVID, excuse me, with um, dealing with everything we have to do with, uh, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President. Veel democraten twijfelden hierdoor of Biden wel de juiste kandidaat was. Vandaag reageerde hij zelf op een campagnebijeenkomst en daar kwam hij een stuk fitter over. I know I'm not a young man. State the obvious. I don't walk as easy as I used to. I don't speak as smoothly as I used to. I don't debate as well as I used to. But I know what I do know. I know how to tell the truth hij zegt dat hij niet meer de jongste is, maar dat hij niet twijfelt aan zichzelf... en dat hij met hart en ziel gelooft dat hij deze baan aan kan. De Amerikaanse noodpier aan het strand van Gaza is vanwege de Ruige Zee opnieuw uit elkaar gehaald. Voorlopig komt hij waarschijnlijk niet terug. De hulp die via de pier aan land wordt gebracht kan Gaza niet in omdat het te onveilig is. En ook is de tijdelijke opslag bij de pier bijna vol. Het Amerikaanse leger gaat de pier pas terugbrengen als er noodhulp gebracht kan worden. Wetenschappers in Rusland hebben de overblijfselen gevonden van een wolf die 44.000 jaar oud is. De wolf heeft al die tijd bevroren in de grond gelegen en is daardoor zo goed bewaard gebleven. Zijn vacht zit nog om zijn botten. De wolf werd ontdekt in het noordoosten van Rusland, een regio waar het vaak super koud is. Onderzoekers vinden er vaker overblijfselen van prehistorische dieren, maar dit is de eerste keer dat er een vleeseter is gevonden. En de 23-jarige vleugelaanvaller van Engeland, Anthony Gordon... verscheen vandaag met flink wat schaafwonden op zijn armen en kin bij de persconferentie. Tijdens de training is hij hard van zijn fiets gevallen... en had niet helemaal door hoe de remmen werkten, vertelt hij aan onze verslaggever. Yeah, so the electrics are obviously a lot faster uh, than normal bikes. And in England, the, the front brake is on the right-hand side. So here, I, I tried to press the left just to slow, like... And then next minute, <laughs> it's, it's not slowed down, it's fully come to a stop. And I haven't, I've gone 10 feet in the air, eh, uh, eh, chin first.